van der Linde met het NOS-journaal. De situatie op Schiphol lijkt iets te verbeteren. De luchthaven laat weten morgen nog geen vluchten af te zeggen. De weersverwachting zou dat toelaten. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen, waarschuwt Schiphol. De afgelopen dagen werden honderden vluchten geannuleerd. Reizigers die nergens naartoe kunnen mogen vannacht opnieuw overnachten op de luchthaven. Ook morgen zullen er veel minder treinen rijden. Vanwege de sneeuw houdt NS opnieuw een winterdienstregeling aan, zegt een woordvoerder. Als wij aan de voorkant eh, zeggen we rijden wat minder treinen... dan is er gewoon wat meer, ja, we noemen dat lucht in de dienstregeling. Houden we wat meer ruimte om eh, ja, die momenten te gebruiken... om dan zo'n storing op te lossen. Zonder dat dat meteen heel veel effect heeft op het andere treinverkeer in het land. NS denkt dat het vrijdag ook nodig is om een aangepaste dienstregeling aan te houden. Net over de grens bij Sittard is een snelweg afgesloten... omdat een stuk van een windmolen naar beneden dreigt te vallen. Het gaat om een stuk wiek van de molen langs de A44. Volgens de Duitse brandweer is het moeilijk te zeggen waar het object terechtkomt... als het naar beneden valt. Door toenemend geweld heeft de overheid minder grip op de jaarwisseling. Minister van Oosten zegt dat oud en nieuw onvoorspelbaar wordt. En daarover maakt hij zich zorgen, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Er waren meer autobranden, woningbranden dan eh, vorig jaar. En de minister, demissionair minister van Oosten, die zegt dat de beheersbaarheid afneemt. Juist door die uh, gewelddadigheid en ook die onvoorspelbaarheid. Volgens het ministerie van Justitie werden ruim 500 politiemensen, brandweermensen en andere hulpverleners belaagd. 150 meer dan vorig jaar. Het weer, af en toe nog sneeuw, maar vanavond vaker natte sneeuw of regen. Daarbij kan het opnieuw glad worden. Code oranje geldt alleen nog in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht is het grotendeels droog.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 I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away. when she come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. van Zandvoort. Dit is ZFM. and now I just can't let it go. Meeting you was something no one else needs to know. I guess I'm thinking of you like I would know.